Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. De brand van woensdag bij een schrootbedrijf in Kampen was al een uur aan de gang toen de brandweerpas werd gewaarschuwd. Volgens burgemeester Koelewijn hadden werknemers morgens vroeg al een vreemde geur geroken en rook gezien. Toen ze probeerden het schroot uiteen te trekken zagen ze vlammen en werd de brandweer gebeld. Bij de brand kwam het gevaarlijke blauwzuurgas vrij. Inwoners werden met luchtalarm gewaarschuwd. De burgemeester van Kampen vindt het vreemd dat de eigenaar van het schrootbedrijf gisteravond niet op een bijeenkomst was om over de brand te praten. Staalbedrijf Netstaal maakt een doorstart. De curatoren melden dat er een koper is gevonden voor het bedrijf dat deze maand failliet ging. Van de 280 werknemers kunnen er ongeveer 200 blijven. Netstaal was in problemen geraakt door de crisis in de autobranche en de hoge prijs van staal. De koper, de Anders Groep, zou de enige zijn die het hele bedrijf wilde overnemen... Andere partijen waren alleen geïnteresseerd in onderdelen van het bedrijf. Zweden heeft de zoektocht naar een onderzeeboot in de wateren bij Stockholm zo goed als beëindigd. Er wordt nu een week intensief gezocht, maar er is niets gevonden. Twee keer deden burgers een melding dat ze een verdachte onderzeeër hadden gezien. Moskou sprak tegen dat een Russische onderzeeër bij Zweden actief was. VVD en CDA willen opheldering van het kabinet over de naheffing die Nederland aan de Europese Commissie moet betalen. De Financial Times meldde dat het gaat om 642 miljoen euro. De naheffing is het gevolg van de nieuwe rekenmethode, waardoor de Nederlandse economie groter lijkt. De naheffing komt volgens premier Rutte als een onaangename verrassing en roept volgens hem veel vragen op. Het weer bewolkt en motregen en het wordt 13 tot 15 graden. In het weekend meer zon en warmer, zo'n 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Den Haag Amsterdam.